Goedemorgen, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Geen prijs, wel grote teleurstelling in Rotterdam. Op een avond als vanavond is niet trots het eerste gevoel wat je hebt. Dat is eh, een enorme teleurstelling. We hebben Rotterdam een fijn weer op de kaart gezet. Ja, we hadden het gewoon bekroond met een eh, prijs. En uh, ja, 20 jaar geleden ja, het zou een eh, hele mooie beloning zijn geweest als het, eh, als het geluk zou zijn. Zeiden een zichtbaar gebroken trainer Arne Slot en keeper Justin Bijlo gisteravond. Feyenoord liep dankzij één tegendoelpunt een historische titel. Kampioen van de eerste Conference League mis. En dat komt binnen, ook in, ook in Rotterdam. Ja, het verdriet is groot. Het is eh, treurig. Ja, verschrikkelijk. Ik, ja, ik vind het echt heel jammer. Ik, we hadden echt kans. We hadden echt kans. Dit heb ik nog nooit in mijn leven meegemaakt. Feyenoord had kunnen winnen. Maar het is niet gebeurd. Toch is niet alles voor niks geweest. Er is ook wel degelijk iets gewonnen. Ik voel me verdrietig, maar we moeten trots zijn. Want we hebben de finale bereikt en we hebben een plaats in de Europa League. Dus we moeten trots zijn. Veel meer jonge mensen lijden aan een eetstoornis dan voor de coronacrisis. Denk, denk aan anorexia of juist enorme eetbuien. Dat zeggen medisch deskundigen tegen nu.nl. Cijfers zijn er niet, maar mogelijk is het aantal mensen met een eetstoornis verdubbeld. Na een ingrijpende gebeurtenis, in dit geval dus de coronapandemie... komen dit soort gezondheidsproblemen vaker voor. Een onbemand ruimteschip van Boeing is veilig geland in de Amerikaanse staat New Mexico. De Starliner-capsule had een reis van zes dagen gemaakt naar het ruimtestation ISS. Boeing wil in de toekomst astronauten met het ruimteschip naar ISS brengen. Een sportvisser in Den Haag had gisteren de dag van zijn leven. Kijk eens, meerval, meerval. We hebben hem, we hebben hem. Meerval, jongen, meerval. Hij is binnen. Kijk, oh, zo, kijk eens. Hij is echt groot. 1,17 meter om precies te zijn. Het bleek ook nog eens een bijzondere vis, een gouden meerval. En dat in een gracht midden in een woonwijk in Den Haag. Volgens de visser gaat hij nooit meer zo'n grote vis vangen.